Hij hoeft niet meteen de bak in en dus voor nu is het rustig, zegt Nina. We weten niet wat er natuurlijk gaat gebeuren als straks eh, het OM wel eh, op een gegeven moment echt zeggen... we gaan hem nu oppakken en er ook uh, ja, politie, agent, veiligheidsdiensten in actie komen om dat te doen. En zijn aanhangers, ja, die zijn toch wel duidelijk in hun boodschap. We laten hem niet in de gevangenis terechtkomen. Dus ja, dan ontstaat er weer een andere dynamiek. Maar op dit moment is het rustig. Bouterse kreeg de straf voor zijn rol in de decembermoorden begin jaren 80. In Gaza zijn meer dan 20.000 mensen omgekomen in de oorlog. Dat zegt het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid dat onder Hamas valt. Sinds de terreuraanslagen van 7 oktober heeft Israël op een paar dagen na Gaza vrijwel iedere dag aangevallen. Pak je morgen het vliegtuig? Check dan even goed of de reis wel doorgaat. Op Schiphol worden morgen meer dan 200 vluchten geannuleerd. Het heeft te maken met storm Pia. Vliegtuigen die wel gaan, kunnen vertraagd zijn. En de Ajax-vrouwen hebben hun vierde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen van Bayern München. Ajax speelde in de Johan Cruijff Arena een sterke wedstrijd en kwam vlak voor rust op voorsprong. En dat hielden ze ook in de tweede helft vol. Deze is nu wel binnen, want de Schotse scheidsrechter die eh, fluit af 1-0 en een enorme vreugde-explosie in de arena. Bij de spelers op de tribune. Dat is mooi. Ajax koploper in groep C 1-0. Paris Saint-Germain won het andere groepsduel met 3-1 bij AS Roma. En staat met een punt minder op de tweede plaats. En Bayern die zakt naar plek 3.